Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jobboot met het NOS journaal. De Egyptische staatstelevisie heeft aangekondigd dat het zich achter de betogers heeft geschaard. Sinds een klein uur worden er door de staatstelevisie ook straatinterviews met de betogers uitgezonden. En er wordt geciteerd uit buitenlandse media. Er is aangekondigd dat er een verklaring komt vanuit het presidentiële paleis. De staatstelevisie zal die verklaring uitzenden. Bij het presidentieel paleis zijn legerhelikopters geland en later weer opgestegen. De betogers verwachten dat wordt bevestigd dat president Mubarak is vertrokken. Mubarak is volgens Egyptische media niet meer in Cairo, maar in de badplaats Sharm el-Sheikh. Dat is ook bevestigd door een regeringsfunctionaris die anoniem wil blijven. Mubarak en enkele familieleden zouden op het vliegveld van Sharm el-Sheikh zijn verwelkomd door de lokale gouverneur. De familie heeft er een vakantiehuis. In Cairo en andere steden zijn steeds meer betogers op de been. Er zijn veel militairen op straat, maar ze grijpen niet in. Vanochtend riep de legerleiding de betogers op om de protesten te beëindigen. Maar nu lijkt de stemming veranderd. De Tweede Kamer wil weten wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan met aangifte van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Gisteren werd bekend dat kardinaal Simonus in 1991 als aartsbisschop een priester heeft aangesteld... van wie hij wist dat hij eerder in een ander bisdom was veroordeeld voor ontucht. Na zijn overplaatsing naar een parochie in Amersfoort kwamen er weer meldingen dat de priester in de fout zou zijn gegaan. In de rechtszaak tegen thuiszorghulp Monique B. heeft het OM in hoger beroep 20 jaar cel geëist. De 39-jarige B. wordt beschuldigd van de moord op een bejaarde vrouw. Het gaat om een voormalige cliënt in Den Haag... die zij twee jaar geleden met 51 messteken zou hebben gedood. De rechtbank had haar eerder tot levenslang veroordeeld... maar het OM vond die straf te zwaar. Het weer vanuit het zuiden veel regen. Vannacht en ook morgenochtend in het noordoosten mogelijk sneeuw. Morgen opnieuw regenachtig. Dit was het NOS Journal.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 Met nu het weekend in. Maar ik hoef niet te kijken naar wat je me gegeven hebt. Je gedachten hoe staat wat ik nu het is nu of nooit, alles of niets. Ik ga met je mee voor heel Toch steeds de regels weer. Eerst heeft het me gewonnen en vervolgens stelt het spel ineens niet mee. te lezen. Ik laat je nu de mijne zien. Het is nu of nooit, alles of niets. En ik kies voor jou. Ik weet het zeker. het is weer vijf uur geweest, dat wil zeggen het weekend in met Krima Niels. Vandaag hebben wij een, eh, een, eh, ja, een interview met Jochem Uithagen, dus eh, vooral blijven luisteren. En u hoorde nu net Mark Borsato, Nu of Nooit, You Too, Where the Streets Have No Name en Pink met Ratio Glass. En we gaan nu luisteren naar The Handsome Post met Dance the War Is Over. stole my heart, she took my soul. There is no Ja, je hoorde Dance the Wars over van The Handsome Post. En net daarvoor hoorde daarna hoorde je Heartbreak van Tyre Cruz.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 Ja, zeker. Niels, wat hoorden wij net? Wat hoorden wij net? Je hoorde Ayers met Solo. Ja. De 3 as Je vecht nooit alleen. Ja. The Time van Black Eyed Peas. Mooi, en de Swedish, House Mafia, eh, de Swedish House Mafia met One. Ja, en de 3 as met Je vecht nooit alleen. Dat is een uh, songfestival nummertje. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem wel een eh, lekker nummer. En wat vind jij ervan, Martijn? We gaan erbij winnen. Ja? Tuurlijk. Maar we gaan wel in het Engels, hè? Ze gaan hem vertalen. Oh, ze gaan hem vertalen. You never fight alone. Oké, oké. Walk on. Oh nee, dat is een ander nummer. En wat heb je voor uh, schokkend nieuws? Heel nieuws. nieuws. Ken jij de scholen Santa Maria en het Tuilerscollege? Toevallig wel. Ja, ik ook. Ken jij ze, Martijn? Ja, natuurlijk. Kijk, Haarlemmers zijn onder elkaar. Die weten dat altijd. Daar is gisteren een incident geweest eh, tussen jongens, bij, ja, bij die twee scholen dus. Um, twee leerlingen van Santa Maria hebben eh, hierbij klappen opgelopen. Bij een vechtpartij hebben de twee leerlingen van het Santa Maria klap opgelopen. Dat zei ik net ook al. En er zijn vernielingen aangericht aan het gebouw. Dus, eh, aan welk gebouw? Van het, eh, ik denk van het Tyler. of van het Sancta, wat staat er niet bij? Van Sancta. Ja, van Sancta. Ja, volgens een eh, brief aan de ouders van de Sancta-leerlingen... begonnen tijdens de eerste pauze, toen een klein groepje naar de Semmerslaan... Waar is de Semmerslaan? Weet een van jullie dat? Ik weet het nou, het is vlak achter de school. Oké. kwam en begon met eieren te gooien. <laughs> Bij de laatste pauze om, uh, om twee uur, rare tijd trouwens voor een pauze, maar goed, kwam, eh, kwamen al meer leerlingen ruzie zoeken Zo'n 15 jongeren pleegden vernielingen in de fietsenstalling. En eh, ja, de leerlingen liepen ook klap op. Dus zit je net lekker je fiets pakken, krijg je een klap voor je mond. Is leuk toch? <laughs> Nou, maar niet gezien. <laughs> Mij ook niet. Heb jij al eens een klap voor je mond gehad als je je fiets pakte, Niels? Nee, nee, gelukkig niet. Niet toen ik mijn fiets pakte, nee. <laughs> Wel toen ik die ene van die andere pakte. Dat is niet slim om, om te raden, dat zeggen. Nee. En nou, de, de, ze waarschuwden natuurlijk de politie, uh, zoals gewoonlijk. Ja. Voor alles waarschuwde de politie. Ehm, ja, en al snel werd duidelijk dat zij deel uitmaakte van een groep die zich eh, op ongewenste wijze ophoudt in en rond de C1000 in Haarlem. Waar zit die? Nou, dat weet ik ook niet. Dat is een flauw. Ja, want die zit ook vlak bij de school. Ja. Nee. Ja, ik heb, ik heb nooit een CD 1000 gezien Maar goed, eh, bij de laatste confrontatie rond eh, drie uur meldde de groep zich weer. Maar agenten in Burger waarschuwden hun collega's. Het een dapper verhaal dit. Ja, vond ik wel. Ze durven het niet zelf op te lossen, maar ze gaan nee. Dus collega's inschakelen. In Burger. Ben je nou softie, hè? dat <laughs> is de politie, hè? Toch liep uh, een, ja, een tweede schoolleerling van het zang daar klap op. En volgens de brief zijn er drie daders opgepakt. Op Twitter is te lezen ja Twitter hè. Twitter is het medium eh, van de eeuw. Ja. Ja. Op Twitter is te lezen dat eh, het om een ruzie gaat tussen het Santa Maria en het Tyler College. Oh, toch wel? Ja. Oh. En ook, het, ook het Haarlem College, daar heb ik nog nooit van gehoord. Waar, waar, waar die zit, dat weet niemand. Die hebben ze gewoon verzonnen, dat is leuk voor het verhaal. Ja, daar, die lijkt ook een rol in te spelen. En op Twitter en Facebook, wat ik al net al zei, eh, zijn er gevechten. Het gesprek van de dag. Ja, en er, is, en er is een filmpje te zien... Ja, er is ook een filmpje te zien. Eh, op YouTube, denk ik. Alleen weet ik nou weer lullig vind, hè? Nee, die zijn eh, te zien op eh, Twitter en Facebook, Krim. Oh. Maar weet ik nou het, <laughs> het lulligste vindt? Nou. Ik zit op de vierde school van Haarlem. Dat is het ECL. En die doen, daar weer niet aan mee. Nee. is te keurig, denk ik. Ja, ik denk het ook. Nou, wees maar blij mee. Net de school. Ja. Ik, kan, ik ga normaal ook mijn fiets pakken en dan wacht ik ook een klap. Hey Krim, wat is het volgende nummer wat we gaan draaien? Het volgende nummer, Niels.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 Yeah, you are smiling in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it. is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd. Je stem komt bij me binnen, ik versta je woord voor woord. Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord. Het vuur dat zo te laaien, is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent. Werd de tijd maar teruggedraaid. mocht ik het maar één keer samen met jou overdoen. Je mond is lauw geworden, je hart is afgekoeld. De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld. De rozen op de tafel ze bloeden langzaam dood. En ik vergeef jou op de automatische piloot. Ik kan jou niet meer voelen. En jij drinkt niet meer door. We zijn er nog, maar gaan er niet meer voor. Ver de tijd maar terug. je hoorde Grenade van Bruno Mars. Werd het tijd maar teruggeleid van Jeroen van der Boom. En net hoorde je Ina met Hot. Ik ben heel hot. Ja? Ja. Zullen we nog even een klein nieuwtje doen? Bedankt voor de informatie. Nou, vertel. Ja, jullie komen van slaan hier naartoe, hè, net? Ja. Ja, weet ik. Uh, daarboven gaan ze een natuur... Of over de slaan bij Club M. Iedereen wel bekend. Ja, ja, ja. Club M. Daar gaan ze een natuurbrug over bouwen Een natuurbrug wil zeggen gewoon een viaduct over de weg... waar herten en beesten en alles overheen kunnen lopen. Ja. Ja, want Swinters is het eigenlijk levensgevaarlijk daar om te fietsen. Ja, nou het is wel gezellig. nou, als jij om vijf uur s ochtends naar je werk fietst en er staat een hert voor jouw neus, vind jij het niet meer gezellig. Ik zeg altijd, you never cycle alone. Ja. Lachen, die vond ik leuk. Die moet je erin houden. <laughs> ik vond die ook leuk. Er is nog eentje die ik leuk vond. Nee, Karim, het is niet grappig, echt niet. Als je van biefstuk houdt, heb je ook mazzel. Dat wel, maar als je een hert doodrijdt met je auto, dan eh, rij jij ook niet meer verder. Heb je wel eens een hert doodgereden Nee, omdat ik nog geen <laughs> rijwijs heb. Nee, mijn fiets ook niet, sorry. Dat lijkt me wel vet met je fiets. of een hert heen springen. Jumping dat gaat niet lukken. Maar in ieder geval, eh, de financiering van dat, eh, van dat ding over de weg is rond. Ja. Ze hebben 900.000 euro ruim gehad van de postcode loterij. Waar wij allemaal mee betalen. Dus ik heb ook weer aan mee betaald, althans mijn moeder. En wanneer gaat dat gebeuren? Uh, eh, volgens mij gaan ze, volgend jaar gaan ze bouwen. En in 2013 is het ecoduct klaar. En het wordt echt groot en mooi, hoop ik. Ik hoop het. Gaat ook over de fietsbaan heen. Ook, oké. Ook daaroverheen. Helemaal goed. Ik ben blij. Dus jullie kunnen nog gewoon naar mij toe komen. Al willen jullie dat niet, maar dat snap ik ook wel weer. Dan gaan we nu luisteren naar Milo met One of It. You came over. like a midnight appetite. Nobody believes me now. I ran across and So thousand people on my way, on my way, on my way out. One of it, two of it. one of it, two of it.